Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zegt bereid te zijn tot directe onderhandelingen met Oekraïne. In een televisietoespraak deed hij een concreet voorstel om komende donderdag zonder extra voorwaarden in het Turkse Istanbul te praten. Poetin zei open te staan voor een bestand of een staakt het vuren. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Afgelopen dag waren de leiders van Frankrijk, Duitsland, Polen en Groot-Brittannië in Kiev om bij Moskou aan te dringen op een onvoorwaardelijk staakt het vuren van 30 dagen. Na het algemene bestuur is nu ook het tijdelijk bestuur van de FNV weggestuurd. Daarmee is de bestuurschaos bij de vakbond nog groter geworden. De FNV kampt met allerlei problemen en onderling wantrouwen. Volgens werknemers staat hun sociale veiligheid onder druk. Wie nu de leiding neemt bij de FNV is onduidelijk. Hamas heeft opnieuw een video gepubliceerd met daarin twee gegijzelde Israëliërs. Het gaat om twee mannen van 24 en 36 die beide werden ontvoerd op het Nova Festival. Op de beelden is te zien dat ze er verzwakt uitzien. Een van de gijzelaars vertelt dat ze elke hoop op een goede afloop zijn kwijtgeraakt... en dat de ander inmiddels eten en drinken weigert. Dit is niet de eerste keer dat Hamas een video met gijzelaars deelt... om de Israëlische regering onder druk te zetten. De Nederlandse inzending van het Songfestival is geschrokken van de kritiek op zijn repetities. Cloud en zijn team waren namelijk zelf erg tevreden. Dat zei hij na een gastoptreden voor de Nederlandse pers in Basel. Cloud zegt dat hij de negatieve reacties achter zich probeert te laten... en zich nu volledig gaat focussen op zijn optreden. Dinsdag staat Cloud in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Het weer helder en droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Komende dag opnieuw zonnig en warm met maximaal 25 graden. Alleen aan de noordkust blijft het iets koeler.